Gert Kluk het NOS Journaal. In China lijken de protesten tegen de strenge covid-maatregelen en lockdown zich uit te breiden. Onder meer in Shanghai en Peking waren demonstranten op de been. In Shanghai werd onder meer geroepen om het vertrek van president Xi. Directe aanleiding voor de protesten was een brand in een appartementencomplex in de stad Urumqi... waarbij tien mensen om het leven kwamen. Er zijn berichten dat de bewoners vanwege covid opgesloten zaten... en geen kans hadden aan het vuur te ontsnappen. De regering van Barbados overweegt een rechtszaak te beginnen tegen een nakomeling van een Britse slavenhoudersfamilie, meldt de krant The Guardian. De regering wil zo proberen de man te dwingen tot herstelbetalingen. Volgens de krant zou het voor het eerst zijn dat zo'n rechtszaak dient. Het gaat om een lid van het Britse lagerhuis. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op het Caribische eiland... en speelde een belangrijke rol in de slavenhandel. De maancapsule Orion is nu op ruim 400.000 kilometer van de aarde... en daarmee is het afstandsrecord uit 1970 gebroken... meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het is nu nog een onbemande testvlucht. Over een paar jaar moet Orion voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan zetten. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Het fonds staat onder toezicht van de VN. Venezuela zit al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. Comiek Yunus Aktas heeft het Cabarettenfestival gewonnen. Hij kreeg op de 56e editie van het Cabaretfestival zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury heeft Aktas een goed gevoel voor timing en heeft hij een groot droog komisch talent. Het weer, bewolking en af en toe regen of motregen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook vannacht en morgen bewolking en wat regen. Temperatuur morgenmiddag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee is een brood. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ook ieder jaar, dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is te ver, ik kan er bijna niet meer wachten. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot.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 Een nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. Toch ontschrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het. Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht. En iedereen dacht, oh, what a guy.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 One life, live free, big dreams, we're all about them. You finding it, take it take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't tell me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.